Uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. De opkomst voor verschillende plekken extra stembiljetten uitgedeeld. Een kwart voor vier had 43% van de kiezers zijn stem uitgebracht. Bij de vorige Kamerverkiezingen was dat om die tijd 37%. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat twee Russische geheimagenten vervolgen... voor het hacken van honderden miljoenen Yahoo-accounts. Dat meldt de Washington Post. De verdachten zouden werken voor de Russische Staatsveiligheidsdienst, FSB... Volgens justitie waren ze op zoek naar gegevens van hoge Amerikaanse en Russische ambtenaren. Militairen uit Nigeria en Cameroen hebben sinds eind januari zo'n 5000 gevangenen bevrijd uit de handen van Boko Haram. Onder hen zijn ook vrouwen en kinderen. Op 26 januari begonnen de legers van beide landen een offensief tegen de terreurgroep in het grensgebied van Nigeria en Cameroen. Er zijn volgens de regering van Cameroen 60 Boko Haram-strijders gedood en 21 gevangen genomen. Tegen een man die vorig jaar in Zeilhem in Gelderland een jongetje van vier doodreed... is zes jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging. Ook wil het OM dat de man van 39 uit Doetinchem vijf jaar lang niet mag autorijden. De verdachte is een psychiatrisch patiënt die net vrij was, een auto stal en frontaal op de auto van een gezin reed. De drie andere gezinsleden raakten gewond. Een apotheek in Den Haag installeert als eerste in Nederland een automaat voor SOA-testen. Met de test kunnen mensen zichzelf controleren op geslachtsziektes. Volgens de apotheek durven veel mensen voor zo'n test niet naar de huisarts te gaan. Kopers van de test uit de automaat kunnen voor vragen telefonisch en anoniem terecht bij de fabrikant. Het weer vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Temperatuur ligt vannacht rond de 2 graden. Morgen zonnig en temperaturen tussen de 13 en 17 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is veel vertraging op de wegen rond Amsterdam richting het noorden. Dat is de nasleep van een ongeluk op de A8 richting Zaanstad. De rijbaan is daar nu wel weer vrij. Maar er staan lange files op de A5 hoofdrood richting Amsterdam... voor de aansluiting met de Ring van Amsterdam drie kwartier vertraging. Op de Ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad is de vertraging een half uur. Op de A10 Noord richting Zaanstad ook een ruim een uur vertraging. Op de A9 Diemen richting Alkmaar tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Velsen een uur vertraging... Op de A12 van Den Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Kanaleneiland een kwartier vertraging. De A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Knopend Ippenburg 2 kilometer file na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Afrit en Dolder en Knoopend Rijnsweert 20 minuten.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 Where do I go to fall from grace? God put a smile down do we go, nobody knows. Don't ever say you're on your way down when God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face. See? and them. Girls that wore pink, boys that wore blue. Boys that always grew up better men than me and you. What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean?